12 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ze waren het doelwit van de aanval in Kunduz, dat zegt het Amerikaanse leger. Bij het bombardement werd een ziekenhuis getroffen... waarbij tenminste 19 mensen om het leven kwamen. Veel slachtoffers waren medewerkers van Artsen zonder Grenzen. Het doelwit bevond zich volgens de VS niet in het ziekenhuis, maar daar vlak in de buurt. Amerikanen zullen onderzoeken hoe het kan dat er een ziekenhuis werd getroffen. Het gaslek bij het treinstation in Elst is gedicht. De omgeving is vrijgegeven en het treinverkeer is weer op gang gekomen. Vanmiddag ontstond door nog onbekende oorzaak een gaslek, gaslek in de buurt van het station. Het treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen werd stilgelegd en er werden bussen ingezet. Monteurs van netbeheerder Liander hebben het gaslek in een ondergrondse leiding gedicht. Reddingswerkers in Guatemala zoeken naar slachtoffers van een aardverschuiving. Die heeft vannacht een hele woonwijk in de buurt van de hoofdstad bedolven onder het puin. Er worden nog honderden mensen vermist. Tenminste 56 mensen zijn om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen en baby's. De inwoners werden in hun slaap verrast door het natuurgeweld. In het oude centrum van Jeruzalem heeft een Palestijn een aantal Israëliërs neergestoken. Twee mannen kwamen daarbij om het leven. Een vrouw en een kind raakten gewond. Politie schoot de dader dood. De Hamas-beweging die de Gazastrook bestuurt heeft de aanslag geprezen. Er zijn de laatste tijd meer aanvallen van Palestijnen geweest. Donderdag werd een Israëlisch echtpaar doodgeschoten. Uitslagen in de Eredivisie. NEC won vanavond thuis, ruim van ADO Den Haag. Het werd in Nijmegen 4-1. Willem II speelde tegen PEC Zwolle. Dat duel eindigde in winst voor de Zwollenaren, 0-1. De wedstrijd Rode JC Cambuur eindigde in een gelijkspel, 1-1. Excelsior heeft zijn tweede zegen van het seizoen binnen. Het versloeg FC Utrecht met 1-0.